Jong met het NOS-journaal. Jeugdbescherming Noord mag zorg blijven verlenen aan kwetsbare kinderen en jongeren in Drenthe en Groningen. Dat zegt het Keurmerk Instituut. Vorig jaar was er onder meer kritiek op personeelstekorten en de kwaliteit van de zorg. En afgelopen juli werd de organisatie door de inspectie onder verscherpt toezicht geplaatst. De problemen zijn volgens het Keurmerk Instituut nu voldoende aangepakt. Zo zijn er meer mensen aangenomen en is het ziekteverzuim teruggedrongen. Spanje heeft de heetste zomer ooit gemeten achter de rug. Het Zuid-Europese land beleefde hittegolven die samen meer dan een maand duurden... en kampte met de meeste natuurbranden in 30 jaar tijd, zegt het Spaanse Weeragentschap. De hitte bereikte in augustus een climax... toen de temperaturen plaatselijk boven de 45 graden kwamen. Volgens de Spaanse weerkundige is de zomer van dit jaar een voorbode voor de toekomst. Ook het Verenigd Koninkrijk had de warmste zomer ooit gemeten. In Nederland was het volgens het KNMI de op drie na warmste zomer. Zangeres en actrice Joke Bruis is overleden. Ze was al langere tijd ziek. Ze leed aan de ziekte van Parkinson. In 2022 kondigde de Rotterdamse haar pensioen aan... omdat ze kampte met geheugenproblemen. Bruis had nog altijd een sterke band met haar ex-man Gerard Cox, die zaterdag overleed. De twee waren tien jaar getrouwd en speelden samen in de tv-comedy Toen was geluk heel gewoon. De serie was vanaf de jaren 90 15 jaar op tv en was razend populair. Joke Bruis was 73 jaar oud. Ze heeft besloten haar lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap. Er zal dus geen uitvaart zijn. PSV heeft in de Champions League teleurstellend verloren van het Belgische Union Sint-Gillis. In het eigen stadion verloren de Eindhovenaren met 3-1 van de Belgische landskampioen. Het weer, vooral in het noorden nog buien, in het zuiden vaak droog. Vannacht overwegend droog met minima tussen 10 en 14 graden. Morgen bewolkt en vanuit het zuidwesten regen en motregen.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 En de aftrap werd verricht door niemand anders dan die geweldige pianist Harold Lopez Nusa uit eh, Cuba, maar inmiddels woonachtig in Frankrijk. Eh, van zijn allerlaatste album, vers van de pers. Nueva Timba, Bonito y Sabroso heet het eh, nummertje. Eh, en op dat album is er een glansrol, eh, je hoorde het net ook al... voor uh, Grégoire Maret, de uh, spelen. speler Echt een fraai album, daar word je vrolijk van. Nueva Timba van die Harold Lopez <laughs> Nusa. Ehm, blijven in Latijns-Amerikaanse sferen... En iemand die ook als geen ander verschillende werelddelen, werelden weet te verbinden... is de Duitse saxofonist Mulo Francel. Op zijn nieuwste plaat werkt hij uh, nauw samen met de Egyptische pianist Rami Atala... en duiken ze in de muziek van Latijns-Amerika... Eh, de Verenigde Staten, Europa en het Midden-Oosten. Ehm, het album heet Global Players. Het nummertje wat je nu gaat luisteren heet Olive di Guardi Stallo van het Milo Francel en Rami, van de, de Milo Francel en Rami Atala Groep. haar nieuwste project, Biena Venturada... maakte Spaans-Nederlandse zangeres Raquel Körpershoek... een eh, muzikale reis door Latijns-Amerika... en laat ze zich inspireren door Mexicaanse poëzie. En de flamenco-invloeden, de Spaanse invloeden... Eh, die ze door haar jeugd al daar uh, meekreeg... zijn in haar muziek nooit ver weg. Ehm, ze studeerde af aan het eh, Codarts Conservatorium in Rotterdam... en eh, won in 2016 al het eh, Prinses Christina Jazz Concours. Ze kreeg de Nationale Cultuurprijs van Spanje... en diverse internationale muziekprijzen. Dus ze timmert behoorlijk aan de weg. Raquel Kurpershoek, bijgestaan door Mikel Legazo op piano... en Danny Rombout op percussie. En het nummertje Ja Juntas Viveres van dat album, leuke album Biena Venturada brengt ons weer bij eh, onze eh, eh, roemruchte ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up. Jazzy covers van nummers uit de NPO Top 2000. Eerder deze week overleed Richard Davis, stichter, zanger, keyboardspeler en enig permanent lid van de Britse rock- of popband Supertramp. De saxofonist en clarinetist John Halliwell trad in 1973 toe tot Supertramp en maakte dus de hoogtijdagen van deze band mee. Om vervolgens eh, de jazz in te duiken. De inmiddels 80-jarige eh, Halliwell is de trotse leider van de Super Big Tramp Band... die jazzy instrumentele versie speelt van Supertramp nummers. Met eh, Halliwell zelf als een van de prominente soloisten... Breakfast in America. Te vinden op positie 933 in ZFM's Jazz Top 2025 Cover-Up. De enige hitparade die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up. Een openbaring. Wells. Breakfast in Amerika werd gevolgd door een cover, een uitvoering van Fragile van Sting door Bobby West, de pianiste Bobby West van zijn allerlaatste album Requiem for Mary Turner met de Dennis McGee op gitaar. En deze uitvoering is te vinden op plek 392 in onze ZFM Jazz Top 2025 cover-up. Komen we bij een queen van de rhythm and blues van eh, tegenwoordig, legacy Die waagt zich ook graag aan eh, de jazz. En ehm, in haar allerlaatste album, in haar nieuwste album, eh, doet ze een ode aan Dinah Washington. Ze heeft bewerkingen gemaakt van songs waarmee die Dinah Washington in de jaren 40, 60 van de vorige eeuw bekend werd. Het eh, album werd mede geproduceerd, daar heb je hem weer, door eh, Christian McBride. En die speelt natuurlijk ook mee op bas. Geweldige zangeres, geweldige plaat. Let us see this bitter earth. may answer my call. Mm, and this bitter This Bitter Earth van het album voor Dinah, Dinah Washington. Hoogste tijd voor nog wat meer soul en eh, wat Afrikaanse klanken. Ehm, zanger, bassist en keyboardspeler Alune Wade uit eh, Senegal... die mixte Afrikaanse beats met de funks, funk, drums en de brass van New Orleans... op zijn nieuwste plaat New African Orleans. Eh, die Wade die maakte faam in de legendarische Joe Zawinul Syndicate... Eh, maar brengt eh, ja, sinds een jaar of twintig als bandleider eigen albums uit. Dus ga luisteren naar een nummertje van dat album New African Orleans. Eh, Boogie en Juju en onder meer Harlan Riley doen daar mee op drums... en Andrew Baham op trompet. Boogie en Juju. Zet ZFM Jazz. Welcome to the world of Boogie and Juju. Boogie and Juju are brother and sister divided by his imposed from the west side. But see them. Boogie and Boogie and Boogie and Here a few centuries later they are finally united to build a better future together, free from resentment or hatred. De band uit Zuid-Londen is nog zo'n eh, vertegenwoordiger. Nog zo'n band, nog zo'n groep die de afrobeat vermengt... met de eh, funk, soul en jazz. Deze swingende potpourri is om van te smullen. Lekker bij, uh, om lekker bij te chillen. Hoopgevend en in deze bedreigende, verwarrende, hectische tijden. Toepasselijk heet het album, album dan ook Tough Times and Never Last van Coco Rocco. We zitten alweer uh, richting de het einde van het programma. Ik zeg alvast dat eh, de playlist weer op mijngroeven.nl komt eh, te staan. Er zijn ook nog wat kaartjes voor het eh, concert vanmiddag in Nieuw Unicum van Angela van Rijthoven. Dus ga naar jazzinzandvoort.nl als je daar om half drie aanwezig wilt zijn. Je kunt nog wat kaarten bestellen. Ehm, even kijken, wat had ik nog klaarstaan? Oh ja, de Oekraïense jazzgitarist Igor Ozipov, Residerend in Berlijn laat zich eh, juist meer beïnvloeden door New Wave, Electronica, rock eh, en, en, punk. Beïnvloed door mensen als eh, Kurt Rosenwinkel en Rob Luft qua gitaargeluid. Heeft een heel vrij plaatje uitgebracht. Dat heet Hyper Oz. het nummertje wat je gaat beluisteren heet Underworld, dus van die gitarist Igor Ozipov. ZFM Jazz. treffende klanken van de Frans-Marokkaanse Daoud. Die heb ik vorig jaar ook al eens aan bod laten komen. Hij neemt zichzelf niet altijd serieus, maar zijn muziek wel. Ehm, hij stond eh, afgelopen juli op het uh, Jazz Festival. En heeft net een nieuw enerverend plaatje uit. Dat heet OK Feel Good Music. Het nummertje was Le Bâtard. Het zit erop. Eh, ja, volgende week is er natuurlijk weer een eh, nieuwe uitzending van ZFM Jazz, dezelfde tijd, 10 eh, uur ochtends. Dit was het. Ik eh, wens iedereen een prettige zondag. Keep on jazzing, zou ik zeggen. mijn naam is Edward Rauhorst, Mr. Brightside. En we gaan eruit met wat klanken van Sachal Vazandani. Die draaide ik ook in augustus. Best Live Now. Tabé! minding my business, I'm approached on the street by a man who says these are the best days of your life and the old days are through. But if you're feeling low, well, you know the rules. You can drown it out in smoking booze, and I regularly do. And you always show at least a little glow in your heart and soul. It's so difficult to ignore, but sometimes I did. And I'm just too gone to keep carrying on, but I promise that I'm gonna work real hard to make my worst emotions hit guess I'm living my best life now. Oh well, I'm living my best life now. The whole problem was this whole dialogue is just moot because it goes on in my head and nowhere else. If you got empathy, you can talk to me. Otherwise, I'd rather leave those words up on the shelf. I can keep it to myself. I'm sulking down and it's killing your vibe Cause I'm feeling down, but still a grown ass man's gotta figure his own shit out. And through it all, you were on your knees, just praying for the best outcome that could be.